Hij praat al dagen niet en je hebt verdriet. Jij kijkt mij niet meer aan. Als ik wat zeggen wil, is je blik zo kil. Jij ziet mij niet meer staan. Kan zo niet verder gaan. Ik heb het fout gedaan. Nee, ik draai er niet omheen. Oh, het spijt me. te begrijp me laat me nu niet alleen. Oh, luister toch naar wat ik jou vertel. Die ander was geen liefde, maar een spel. Ik voelde niets voor haar, alleen voor mij even gaan, maar toon nu toch berouw. Je keert je om, ik zie je huilen, ja, ik weet wat je voelt. Dat ik zo stom was, overgeef me, ik heb dat zo niet bedoeld. Kom, laten wij het weer proberen. Hey, weet dat het gaat, ik beloof je. Toe geloof me, het is nog niet te laat. Oh, luister toch naar wat ik jou vertel. Die jou. Ik liet mij even gaan, maar toon nu tot berouw. Luister toch naar wat ik jou vertel. Die ander was geen liefde, maar een spel. Ik voelde niets voor haar alleen voor jou.